Nu moet het voorstel nog goedgekeurd worden door de Senaat. En verwacht wordt dat dat niet makkelijk zal gaan. In het Huis van Afgevaardigden stemden de Republikeinen zoals verwacht tegen. Maar ook bijna 40 democraten deden dat. Veel politici in Amerika zijn bang dat de stelselhervorming onbetaalbaar zal blijken te zijn. Als de plannen van Obama doorgaan is bijna iedere Amerikaan verzekerd tegen ziektekosten. In het centrum van Den Haag is vannacht een man op straat doodgeschoten. Hij werd neergeschoten op de pletterijkade en overleed korte tijd later. De politie zegt dat het om een jonge man gaat, maar weet nog niets over het motief van de schietpartij. In Brussel is een 23-jarige man uit Steenwijk aangehouden. Die wordt verdacht van moord of doodslag op een bejaarde vrouw. De vrouw van 76 werd gisteravond dood aangetroffen in een huis in Steenwijk. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. De verdachte zal zo snel mogelijk door België aan de Nederlandse politie worden overgedragen. Frankrijk geeft de zoektocht naar de zwarte dozen van de Airbus die eerder dit jaar in de Atlantische Oceaan stortte niet op. Bij dat ongeluk kwamen in juni 228 mensen om. Als het duikboten lukt om de dozen op 4000 meter diepte omhoog te krijgen, dan kan mogelijk de oorzaak van het vliegtuigongeluk worden achterhaald. Het nieuwe onderzoek moet in februari beginnen. Justitie in Oostenrijk heeft een tweede verdachte op het oog in de zaak Natasja Kampusch. Het is een goede vriend van Wolfgang Priklopil, de man die Kampusch ontvoerde en in de buurt van Wenen acht jaar gevangen hield. De vriend wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Voor het einde van het jaar beslist justitie of de man wordt vervolgd.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 ritme van de herfst. op 106.9 FM. Zandvoort.